met het NOS Journaal. De uitbraak van het coronavirus heeft de Chinese industrie een zware klap toegebracht. Een belangrijke graadmeter voor de Chinese economie, de inkoopmanagersindex, staat op een historisch dieptepunt. De index stond hoger in de crisisjaren 2008 en 2009. De Chinese regering heeft veel fabrieken de opdracht gegeven om te sluiten... en de arbeiders naar huis te sturen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daardoor ligt de productie van veel goederen stil... wat de Chinese economie heel veel geld kost. In China zijn nu ruim 79.000 mensen besmet met het coronavirus... en het aantal blijft stijgen. Racisme is zo diep verankerd in de voetbalcultuur... dat het heel moeilijk te bestrijden is. Dat zeggen 17 voetballers, trainers en officials in NRC. Ze vertellen over oerwoudgeluiden, scheldpartijen... of een transfer die afketste vanwege een donkere huidskleur. Volgens een aantal geïnterviewden moeten er meer donkere beleidspaders komen in het voetbal. Ondanks de toegenomen aandacht voor racisme in het voetbal... blijkt volgens hen dat zwijgen nog altijd de norm is. De Belastingdienst heeft bijna twintig jaar lang eh, een lijst met mogelijke fraudeurs gebruikt waar van alles mis mee was. Trouw en RTL melden dat er 180.000 mensen op die lijst stonden, terwijl helemaal niet duidelijk was of ze ook echt fraude hadden gepleegd. Volgens deskundigen was het overzicht in strijd met de privacywet. Sinds donderdag wordt die lijst niet meer gebruikt bij de uitreiking van de César filmprijzen in Parijs... is veel geprotesteerd tegen regisseur Roman Polanski... en de manier waarop in Frankrijk wordt opgetreden... tegen verkrachters en pedoseksuelen. Zeker twee vrouwen zijn opgepakt na confrontaties met de politie. Polanski zelf was weggebleven. De Frans-Poolse regisseur is de afgelopen jaren door twaalf vrouwen beschuldigd van misbruik... en in de VS voordeeld voor verkrachting van een meisje van 13. Het weer, het is bewolkt en in de loop van de middag volgen er flinke regenbuien... met kans ook op windstoten. Verder een matige aan zeekrachtige tot harde zuidwestenwind. En het wordt maximaal 12 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal.